12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het reisadvies voor Barcelona is aangepast naar oranje. Vakantiereizen worden dringend afgeraden nu het aantal besmettingen in de regio stijgt. Nederlanders die al in Barcelona of directe omgeving zijn... moeten zich afvragen of ze niet eerder willen terugkeren naar Nederland, zegt het ministerie. Bij terugkeer krijgen ze het dringende advies om twee weken in zelfisolatie te gaan. De piloten van de KLM willen dat hun bedrijf opnieuw gaat onderhandelen over de voorwaarden voor het coronasteunpakket van 3,4 miljard. De voorwaarde dat de piloten 20% salaris moeten inleveren is volgens hen in strijd met het arbeidsrecht. De piloten hebben samen ook een klein deel van de aandelen van Air France KLM in handen. Garmin bevestigde zijn getroffen door een cyberaanval. Daardoor waren de diensten van het techbedrijf dat smartwatches en navigatieapparatuur maakt dagenlang niet te gebruiken. Er zijn bij de aanval geen gebruikersgegevens gestolen of verloren gegaan, zegt Garmin. De politie is op zoek naar een ontsnapte TBS'er. Het gaat om de 61-jarige Henk E., die in 1998 is veroordeeld voor meerdere geweldsmisdrijven. Hij was begin deze maand op verlof toen hij in Zeeland werd betrapt bij een inbraak. Hij wist te ontsnappen aan de politie. Vandaag is hij nog op de Koolsingel in Rotterdam geweest, maar zijn verblijfplaats is onbekend. De turnsters van de Nederlandse selectie zeggen zich niet te herkennen in de verhalen over fysiek en mentaal misbruik door trainers. De afgelopen dagen kwamen verschillende beschuldigingen naar buiten en coach Gerrit Beltman bekende dat hij jonge turnsters heeft mishandeld en vernederd. Maar in het huidige team heerst een gezond topsportklimaat, schrijven de topturnsters in een gezamenlijke verklaring. Het weer. Vanuit het westen toenemende bewolking en kans op buien.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 Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit terug bij Peaceful Radio Show 1396 hier op ZFM. Coming Your Way, dat is het eerste, de eerste track van het album Earth Thong. En dan ja, in eh, lokale taal eh, betekent dat, eh, spreek je natuurlijk heel anders uit, want we hebben het over World Music Black Umfolosi. Ehm, Umfolosi, ehm, ja ik spreek maar gewoon op zijn Nederlands uit. Ehm, het eigenlijk... We hebben het er niet zo vaak meer over in dit programma. Wereldmuziek. En, maar goed, het label Arc Music uit Engeland. is het grootste label in de wereld. Op het gebied van wereldmuziek eh, heeft me dan wel weer een eh, album toegezonden. En daar zijn we ze heel dankbaar voor. Ehm, en daar gaan we dan ook straks mee beginnen. Verder komt eh, een nieuw album van Philip Campbell. Ehm, songs for Elodie en met eh, de track Sweet Dreams. Nou, daar moet je nog even mee wachten. Dat kan pas eh, als het programma is afgelopen. Dan zitten we al rond de klok van middernacht. Pieter Sterling, twee, ook in dit programma, in dit uur, laat ik het zo zeggen... met een wat ouder werkje uit 2016, Sacred Visions. En waar ik het al eh, het vorige uur over had, over Spirit Forge. Daar komen ook de nodige werkjes vandaan peacefulradio.info. Dan vind je dit programma terug, de playlist... En natuurlijk het internet radiostation, wat 24 uur per dag eh, gratis zonder reclames te beluisteren is. Veel luisterplezier. Lekum coming your way, coming your way. Blekum folosi, Blekum folosi, coming your way, coming your way. Asia, Australia, Blekum folosi, coming your way, is coming your way. Hey, America, blessing folosi, are coming your way, we are coming your way. My good Lord. Lift up the name. Blekum folosi. Oh, my good, good Lord. Let the name shine. Biegun folosi, lift up, lift up, lift up, lift up. Way and above, of Mayfest. Way and above, Sit Mount Volkfest. Way and above, of Mayfest. Way and above, Sit Mount fest May the souls be touched world over. Let our footsteps live forever. follow, see. Glow, glow, glow, we glorify our Lord. Glow, glow, glow, glow, we glorify our Lord. Glow, glow, glow, we glorify our Lord. Glow, glow, glow, glow, we glorify our Lord. Winds of change prevail now success, open up. Winds of change prevail now. Doors of success shine, shine. Black home follows the shine, shine shine, shine, shine. Playing for mercy, shine, shine. Time for happiness, time for happiness. It is now, now. Shine, shine, shine. Playing for mercy, shine, shine. In Australia, in Australia, playing for mercy, shine, shine. In America. Texas in America come for us, Shine Shine Those success Shine Shine come for us, Shine Shine Those success in Asia come for us, Shine Shine Those of success in Europe come for us, Shine Shine Those of success Shine Shine shine, people follow, see shine, shine. Doors of success open up. We are people follow, see, yeah, yeah. We are people follow, see. umhlaba wonke able amazwe wonke akhanye umhlaba wonke able amazwe wonke akhanye umhlaba wonke able amazwe wonke akhanye umhlaba wonke a legen amaze wonke akani umhlaba wonke ablegen amaze wonke akani umhlaba wonke ablegen amaze wonke akani umhlaba wonke ablegen amaze wonke akani umhlaba Hi, this is guitarist Carl Weingarten. Thank you for listening to Peaceful Radio. www Peaceful Radio. Please visit my website at christopherjamesmusic.net. This is pianist Corey Levine, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at CoreyLevine.com. And thanks for listening to Peaceful Radio. het NOS nieuws van...